Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een half uurtje en dan kan het stemmen voor iedereen beginnen. Gisteren en eergisteren mochten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid al een bolletje rood kleuren. Maar vandaag kan iedereen komen stemmen. De lijsttrekkers gingen gisteravond voor de allerlaatste keer met elkaar in debat. En ook blikten ze even terug op de campagne. Normaal gesproken staat met duizend mensen kom je bij elkaar. Eh, en dat gaat nu niet. En dat was, dat was toch heel erg wennen en het wende nooit helemaal. Het is een hele gekke campagne, omdat je natuurlijk ook niet echt de straat op kan. Je kan de zalen niet in en dat wil je natuurlijk het liefst. Dat is niet mijn vak. Eh, ik ben aan het knokken voor de VVD. Ik ben niet een typeerder van campagnes. Ik kijk nog helemaal niet terug. Ik, eh, ik, ik ga door tot de laatste snik en dat is als de laatste stem is uitgebracht. Dat kan tot vanavond 9 uur. Als je daarna, na de avondklok dus, nog naar huis fietst en een boa tegenkomt, krijg je geen boete. Bonaire gaat vanaf morgen twee weken in lockdown. Het aantal coronabesmettingen nam op het eiland de afgelopen tijd flink toe. Waarschijnlijk na een feest in een kroeg. Er komt een avondklok. De scholen gaan dicht tot na de paasvakantie en er komt een alcoholverbod. In Londen zijn gisteravond weer honderden mensen de straat op gegaan. Ze demonstreerden voor de derde avond op rij tegen politiegeweld... na de moord op Sarah Everard. De vrouw van 33 was dagenlang vermist en werd doodgevonden in een bos. De verdachte is een politieman. Bij een eerder protest greep de politie hard in vanwege de coronaregels. En daar is veel boosheid over. There's a lot of distrust with like with the public distrusting the police at the moment and it felt like the police were trying to make themselves our enemy. So we came to stand up to them. Deze vrouw stond niet tussen de meuten. Zij speelde het stuk Going Home op haar viool voor haar huis als eerbetoon aan Sarah. Het weer in het noordoosten soms wat zon. De rest van het land blijft bewolkt. Er kan een bui vallen, vooral in het westen.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 I can feel it coming back again. to love Can you hear me? Oh, how to love mm, how to love I'ma need those eyes Focusing on me Middle of the night I'm the only star you see I'ma need those hands Running over me Cause I ain't that type to let you go easy. So say Ooh. Should've to go. You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Oh, oh, oh, my mind's got a my mind of its own right now, and it makes me hate me.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 In de Amerikaanse staat Georgia is bij drie massagesalons het vuur geopend. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Eén verdachte van 21 is opgepakt. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel voor een digitaal vaccinatiepaspoort. Het moet vakantie in EU-landen deze zomer mogelijk maken.